You've only yourself that you can trust in. And I say, high time, mid-afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, blowing. Just where you're blowing, getting to where should be going Day by day Your world fades away Waiting to feel All the dreams that say gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I say, climb have forever trying. You're gonna find your way out of the wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild, wild was a kissing booth. Taste breakfast, lunch, and gin and juice.